Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt nu checken wanneer je aan de beurt bent voor een coronaprik. Via coronavaccinatie.nl kun je daarachter komen. Minister De Jonge vertelt hoe het werkt. En dan moet je je leeftijd invullen, moet je invullen welke medische aandoening je hebt. En dan staat er een indicatie wanneer je aan de beurt bent. Dat willen heel veel mensen toch weten. Als je niet in de risicogroep valt, je niet in de zorg werkt, je jonger dan 60 bent en thuis woont, ben je vanaf mei aan de beurt. De coronacijfers van vandaag zijn niet zo best. Er kwamen meer dan 6000 besmettingen bij. Het hoogste aantal in ruim twee maanden tijd. In het ziekenhuis liggen wel minder coronapatiënten. De coronasteunpakketten voor ondernemers worden met 730 miljoen euro uitgebreid. Ondernemers krijgen nu alle vaste lasten vergoed. En gemeenten krijgen meer geld om ondernemers te steunen die hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Ook Justin Bieber zegt af voor de Grammy Awards van komend weekend. Hij vindt het raar dat zijn album is genomineerd voor de categorie pop, terwijl het R&B is, zegt hij. The Weeknd liet zijn uitnodiging ook aan zich voorbij gaan. Hij is teleurgesteld dat hij geen enkele nominatie heeft, terwijl hij een zeer succesvol jaar heeft gehad. Nog maar een paar dagen en dan mag je in een buurthuis, school of zaaltje in jouw buurt stemmen doe je meestal natuurlijk op een partij of persoon waar je goed over hebt nagedacht. Maar Annelies pakt het dit jaar anders aan. Zij geeft haar stem aan een ander. Ja, dat is een vriendin van mij. Iemand die hier al vanaf haar eerste is. Met een verblijfsvergunning. Uh, nog steeds geen Nederlands paspoort heeft. Maar wel gewoon meerderheid in de maatschappij. Gestudeerd heeft. Eh, ja, in mijn ogen eigenlijk een perfecte Nederlander. Maar ze mag niet stemmen. En dus vroeg ze aan die vriendin waar zij op zou stemmen. En dat bolletje kleurt Annelies dan volgende week in. Zij geeft gewoon eh, door aan mij op wie zij wil stemmen. En ik stem dus namens haar. Want het, ja, het is niet zo dat ik haar mag machtigen. Want ja, ze heeft zelf geen stemrecht, dus mag je ook niet gemachtigd worden. Maar wat nou als het een partij is waar Annelies niets mee heeft? Ja, dan doe ik het alsnog. Omdat, ja, ik heb hem gewoon echt aan haar gegeven. Ja, of dat nou eh, PVV is, GroenLinks. Ja, het maakt me echt niet uit. Hij is gewoon voor haar. En dan het weer nog. Vanavond minder buien en wind. Vannacht gaat het wel weer hozen. Morgen begint met veel regen, soms met onweer, hagel en zware windstoten. Later iets droger, maar de wind trekt flink aan.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 tussen Almere-Stad en Almere-Oostvaarders. Op de N305 Almere richting Dronten... tussen de aansluiting met de A27 en Alfred Nijkerk 5 kilometer... met ook 10 minuten oponthoud. Tussen Amsterdam Centraal en Breukelen en tussen Breukelen en Utrecht Centraal... rijden geen sprinters door een defecte bovenleiding.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 dat deskundigen zich zorgen maken of er wel ruimte overblijft voor het maken van andere medicijnen en vaccins als die nodig zijn. Gewapende mannen hebben in Nigeria zo'n 30 middelbare scholieren ontvoerd. Dat is al dus zeker de vierde ontvoering van een groep kinderen sinds december. De daders vielen een school binnen in Kaduna. Bendes proberen regelmatig losgeld te krijgen voor ontvoeringen. En een vrouw in Middelburg vond gisteravond een rode rattenslang in haar bed... terwijl ze er al in lag. De slang is gevangen. Hij bleek in oktober uit een terrarium te zijn ontsnapt. Rode rattenslangen zijn niet gevaarlijk voor mensen. Ze bijten niet. Het weer, vanavond tijdelijk minder wind. Morgen opnieuw zware buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten en een graad of 9. took Molly. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Duini. Yeah, oh no, I can't fuck with y'all. Yeah, when I'm with my squad, I cannot do no wrong. Yeah, saucepan in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you.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 Baby on the cloud, baby girl is superstar. Diamonds on my baby, like they're glowing in the dark. Jij like op een angel, baby girl, ik ben verwaard. Ik zou for your brand, baby girl, ik mis die spark. your London, I'm gonna let in mijn far.